Jelle Seubring met het NOS-journaal. In meer dan de helft van de staten is een voorlopige uitslag binnen... voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Donald Trump gaat vooralsnog aan kop met 210 kiesmannen. Hij won onder meer in Iowa, Kansas en Texas. Kamala Harris heeft tot nu toe 113 kiesmannen. Onder andere Colorado en New York gingen naar de Democraat. Het blijft een nek-aan-nek race tussen Harris en Trump. Een kandidaat heeft minstens 270 kiesmannen nodig om te kunnen winnen. In de belangrijkste swing states, die het verschil kunnen maken, zijn nog geen winnaars uitgeroepen. In Georgia en Wisconsin waren problemen met het stemmen. In Gwinnett County in Georgia konden ruim 320.000 stemmen niet worden verwerkt vanwege een haperend computersysteem. Dat probleem is volgens de kiescommissie inmiddels verholpen. In Milwaukee, in Wisconsin, waren stemautomaten niet goed afgesloten. En daardoor moesten begin van de nacht meer dan 30.000 stemmen uit voorzorg worden, opnieuw worden geteld. in Florida kon ook gestemd worden over abortus. In de staat die gewonnen is door Donald Trump stemden de inwoners niet voor een versoepeling. Door de uitslag blijft de strenge abortuswetgeving bestaan. En dat betekent dat abortus alleen is toegestaan in de eerste zes weken van de zwangerschap. In de staten Maryland en New York werd ook gestemd over abortus. Daar werd juist voor versoepeling gestemd. En de Russische ambassade in Washington D.C. noemt de beschuldigingen van Russische inmenging in de verkiezingen kwaadaardige laster. In een verklaring wordt gezegd dat Rusland zich niet mengt in de interne aangelegenheden van andere landen. De ambassade reageert indirect op de FBI. Die zegt dat de bommeldingen in Michigan, Wisconsin en Georgia het werk waren van de Russen. Het weer in bijna het hele land is code geel van kracht vanwege dichte mist. Alleen in de meest westelijke provincies is het helder.